ons land aanzienlijk meer branden geweest dan voorgaande jaren. Er gingen 361 auto's in vlammen op en er is een verdubbeling in het aantal woningbranden, 228. Sowieso was al duidelijk dat het onrustig was tijdens Oud en Nieuw. Veel hulpdiensten zijn aangevallen en bijna alle ME'ers in het land werden ingezet. Er is een grote zoektocht bezig naar een vermiste jongen van 19. Hij heeft een verstandelijke beperking en is weggelopen uit het huis van zijn ouders in Helmond. Een team vrijwilligers zoekt mee. Ook zet de politie een helikopter en speurhonden in. De politie hoopt hem snel te vinden, mede omdat hij niet gekleed is op de kou. Zo heeft hij geen schoenen aan. En er zijn tientallen vluchten gecanceld op Schiphol. Ook hebben zo'n 100 vluchten vertraging. Door de sneeuw moeten de banen op het vliegveld schoon worden gemaakt... en houden ze voor de veiligheid ook meer tijd aan... tussen opstijgende en landende vliegtuigen. Op de weg zijn ook al meerdere ongelukken gebeurd door de gladheid in het hele land. We zijn nog altijd aan het strooien. We hebben meer dan 5 miljoen kilo eh, zout gestrooid sinds gisteravond op zo'n 60.000 kilometer aan wegen in totaal. Het is nog altijd druk bij ons, dus eh, we blijven strooien. Ja, dat zegt Rijkswaterstaat. Aangeraden wordt om extra afstand te houden van andere auto's en niet te veel te remmen. Tennister Venus Williams heeft een wildcard gekregen voor de Australian Open. Ze is nu 45 en zal dan de oudste vrouw zijn die ooit aan haar toernooi heeft meegedaan. Bijna 30 jaar geleden deed ze voor het eerst mee. Ze heeft de Australian Open nog nooit gewonnen. Haar zus Serena overigens wel, maar liefst zeven keer. En dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over, ook met natte sneeuw. En die kan op sommige plekken blijven liggen. Oppassen voor gladheid. En het wordt 2 tot 5 graden. Dankjewel Fieke. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met eh, twee files langer dan een kwartier. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken kom je in 22 minuten. En de A50 Os Eindhoven tussen Eerde en Sint-Oederode. Daar is eh, de weg glad, dus opgepast daar. 4 kilometer kom je in 31 minuten vertraging. Eén controle staat op de A1 Deventer-Apeldoorn opletten bij 97,5. Bas van Nimwegen. Ah, zometeen de alarmschijf. En die is voor een vrouw naar mijn hart. Waarom vertel ik je zo? Eerst Afrojack. Music. Music. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. Like You en Radio Gaga. Op je vrijdagmiddag. Als dit geluid bij mij eh, thuis te horen is... dan hoor ik vanuit de andere kant van de kamer een eh, diepe zucht van mijn vriendin. Dit is het geluid van eh, de Playstation die aangaat. Het is nu al even geleden dat dat bij mij thuis te horen was, moet ik zeggen. Maar dat is bij Olivia Dean wel anders. Ja, dat is echt een vrouw naar mijn hart. Die is gek op gamen. En dan specifiek op de Sims. Het spel De Sims speelt ze heel veel. vroeger ook eh, eindeloos gespeeld, moet ik zeggen, op de computer. Uh, echt eh, urenlang nou ja, je droomhuis bouwen en dan staat de keuken weer in de fik... omdat je Sims niet kunnen koken. En code Rosebud had je natuurlijk, Rosebud. Dan had je oneindig geld. Dus dan kon je bouwen wat je wilde. Nou, ik denk als Olivia Dean zo doorgaat... dan kan ze die code in live life misschien nog een keer gebruiken... Want gaat echt lekker. 2025 was het jaar van haar grote doorbraak met eh, die nummer 1 hit natuurlijk. Man I Need. En dit is haar nieuwste. So Easy. Het is de belangrijkste track. Q Music. Alarmschijf. Olivia Dean. So Q Music.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 Zou kunnen meer sporten of eh, minder op je telefoon zitten. Ook een goed voornemen wat vaak voorbij komt. Ja, je doet natuurlijk ook mee met Dry January, toch? Of niet? Nou, anders ben je niet de enige die meedoet. Ik las vanochtend dat bijna 1 miljoen Nederlanders aan meedoen. 1 miljoen is veel. 30% houdt het niet vol trouwens. 30%. Ah, jij zit gewoon bij die 70%, toch? Volhouden, volhouden. Ik, ik heb hier een drankspelletje. Kan je wel gewoon meedoen, ook als je meedoet met uh, Dry January. Is namelijk muzikaal, dus dat kan gewoon. Uit Korea natuurlijk. apertu. go Ice Size. Nou, misschien voel je je zo, heb je nog last van eh, die kleine nieuwjaarskater. This is the live, Amy McDonald bij Key music Zometeen uh, die ene buurman die ieder jaar het meeste vuurwerk van eh, de hele straat heeft.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 De Consumentenbond bewijst. Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt zeker bent van de laagste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen.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 Trekken namelijk winterse buien over, dus dat zorgt voor gladheid. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met eh, files langer dan 20 minuten... op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Marhezen en Leenderheide. De randweg N2, een half uur. En de A50 Os-Eindhoven tussen eh, de Julian J. Ewelbrug en Sint-Oederode. Daar een gladde weg, zorgt voor 25 minuten. Eén controle, die staat op de A28 Meppel-Zwolle bij Staphorst. Opletten bij 113,9. Negen. Bas van Nijmegen. Teddy Swims hoor je zo meteen. En dit is Martin Garrix. You sounds better with you.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 <laughs> ik weet niet hoe het bij jou was natuurlijk, maar wij vierden uh, auto nieuw met vrienden. Wij stonden op een gegeven moment met zes babyfoons op rij af te tellen op de oprit. maar alle kids die sliepen gewoon door al het vuurwerkgeweld heen. maar Sophie die won dus een paar weken geleden hier bij Q een trip naar Miami. Om daar auto nieuw te vieren met David Ketta af te tellen. Gewoon tussen de palmbomen op het strand daar, uh, nou ja, van het hotel. Een dik feest met eh, David Guetta daar die eh, een optreden gaf. Tussen 6 of 2 en 6 vanmiddag moet ik zeggen. In de top 40 gaan ze Sofie ook nog even bellen. Dus ik ben benieuwd of ze nou ja, al een beetje uitgebrakt is daar. Ga je straks horen in de top 40. David Gedda hoorde je zojuist. Ik ga zo meteen even bellen met eh, Rowena. Die heeft een leuk vergepen liedje. Ga je zo meteen horen. Eerst Adam Lambert. there's nothing wrong with you Het is eh, kwart voor één op vrijdagmiddag. Misschien ben je de dagen een beetje kwijt, maar we gaan hem weer doen. Vergeet mijn liedje. vergeet me liedje. Eerste van 2026, zo'n liedje dat je al veel te lang niet hebt gehoord. En vergeet mijn liedje. Rowena, goedemiddag. Goedemiddag. En allereerst ook de beste wensen natuurlijk. Ja, dankjewel. Jullie ook allemaal de beste wensen. Dank dankjewel, dankjewel. Moet je nog bijkomen of niet? Nee, ik heb een beetje de griep. Oh jee. Ja. Nou, hopen dat je nog een beetje mee kan zingen dan. Ja, <laughs> dat gaan we best doen. Ja, dit doet jou even terugdenken aan jouw jeugd. Ja, ik ehm, was daar 13 denk ik, want volgens mij kwam hij in 97 98 uit. Ja, 98 was het een hit. Ja, en eh, toen hadden we natuurlijk de schoolfeest, de festenfeest deed dat in Meppel. En eh, ja, daar kwam dit nummer natuurlijk wel voorbij. En dat zong je het volle borst mee. In de hoop dat altijd alles goed komt. Ja, ja dat is de boodschap van het liedje natuurlijk. Ja, precies. Zet je hem nu nog vaker aan? Ehm, ja, ik luister nog wel. Het staat wel in mijn Spotify-lijst, ja. Oh ja. Zeker wel. En je hoort hem weinig weer eh, voorbij komen op de radio natuurlijk. Ja. Maar dankzij jou gaan we daar nu weer even veranderingen brengen.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 Everything's Gonna Be Alright van Sweetbox. Ja, ik zie nog een appje van eh, Ellie van der Veen. Die zegt, ach mooi, Er van Bach op de achtergrond dat zit er natuurlijk in verwerkt. Klassieke stuk. Ook ooit nog op het keyboard eh, moeten spelen deze. Nu dus in de vorm van een vergeven Sweetbox, doorgegeven door Rowena. Mocht je nou ook zo'n oje oh momentje hebben, stuur hem vooral door. Eh, heel simpel een berichtje met eh, de Q-app. Hoor je binnenkort terug als vergeef Dit is Q-Music met Alex Warren en Jelly Roll nu. Pick that pain, down like bottles on the wall. blame, but that's his daddy's There's no one left to call. You say you've counted down the days till you make your escape. But you're afraid you cannot run what's running through your veins. oh, you're carrying the weight. In the dead of night, on that broken road, I won't let you walk alone. hell you sing. But that don't mean it's something that you're destined to repeat. Oh, it's stronger than you think. You know it has to end, but you don't know where to start. You can pack your bags and I'll meet you where you are. Oh, I'll be waiting in the car. In the day on that broken road. I won't let you walk alone.